Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een capsule van het Amerikaanse SpaceX heeft meerdere astronauten naar ruimtestation ISS vervoerd. Naast twee Amerikanen gaat het om een Japanner en een Rus. Voor het eerst in 20 jaar vloog er een Russische cosmonaut mee. De samenwerking tussen de VS en Rusland op dit gebied leek eerder te stoppen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maar in de zomer kwamen ze toch overeen om elkaars ruimtevaarders te laten meevliegen. De dienstregeling van de NS moet mogelijk nog verder worden afgeschaald vanwege het personeelstekort. Dat zegt directeur Groenewegen in een video aan het personeel. Het werk bij de NS drukt steeds zwaarder op een kleinere groep. Er worden voor 2200 functies mensen gezocht op een totaal van 20.000 banen. Volgens Groenewegen werkt de NS met man en macht om het tekort aan personeel terug te dringen. De overheid in Iran heeft de familie van een Iraans meisje van 16 gedwongen om te liegen over haar dood. Dat zegt een bekende van de familie tegenover de BBC. Nika Shakarami verdween vorige maand in Teheran, waarschijnlijk na een protest vanwege de dood van Masa Amini. Een tante van Nika zei daarop dat ze was omgekomen door een val. Maar volgens een lijkschouwer is Nika overleden aan verwondingen na mishandeling. Masa Amini overleed vorige maand na een arrestatie. Ze zou haar hoofddoek niet goed hebben gedragen. De politie zou haar hebben mishandeld, zeggen getuigen. De Britse prins Harry en zanger Elton John klagen samen met andere bekende Britten... de uitgever van onder meer de tablet de Daily Mail aan... vanwege inbreuk op hun privacy. Ze beweren dat er afluisterapparatuur in hun auto's en huizen zat. Ook zouden journalisten agenten hebben betaald voor gevoelige informatie... of zich als iemand anders hebben voorgedaan om medische documenten in handen te krijgen. Waar en wanneer die praktijken plaatsvonden wordt niet benoemd. Het weer, het is een heldere nacht. Minima tussen 5 en 10 graden.